106.9. Straks meer. FM Journaal. Sascha de Boer heeft net voor het laatst het NOS-journaal gepresenteerd. Ze was jarenlang een van de vaste gezichten van het 8 uur journaal. De Boer stopt om zich weer toe te leggen op haar oorspronkelijke vak, de fotografie. In haar laatste dankwoord werd de boer even geëmotioneerd. En te zien was hoe ze na de uitzending van de Weervrouw een knuffel kreeg. Sascha de Boer wordt opgevolgd door Annegien Steenhuizen... die afwisselend met Rob Trip het 8 uur journaal gaat presenteren. De Syrische Nationale Coalitie roept de Verenigde Naties en de Arabische Liga op om snel in te grijpen in Syrië. De oppositiecoalitie vraagt om hulp voor de inwoners van het dorp Baida. Daar zijn volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zeker 50 tegenstanders van premier Assad op gruwelijke wijze gedood. Eerder vandaag heeft de VS gezegd dat de bewapening van de opstandelingen een serieuze optie is. De PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van het Oranje Hotel. De gevangenis in Scheveningen is een van de complexen die staatssecretaris Steven wil sluiten. De gevangenis werd in de oorlog Oranje Hotel genoemd omdat er veel verzetsmensen terechtkwamen. Vele van hen zijn gefusilleerd. De PvdA vindt dat de staatssecretaris met de gemeente Den Haag moet overleggen over behoud van het monument. Het verhaal moet worden doorverteld en in elk geval moeten delen van het hotel bewaard blijven, desnoods op een andere plaats, zegt de PvdA. Als Ajax zondag kampioen wordt, zal de club 150.000 euro meebetalen aan de huldiging. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd tegen de Amsterdamse zender AT5. Ajax had aanvankelijk laten weten niet meer dan 100.000 euro te willen betalen. Als de huldiging duurder uitvalt dan de geraamde 300.000 euro... zal een derde partij meebetalen, maar welke dat is, is niet bekend. Als Ajax zondag wint van Willem II... is de club zeker van de derde achterinvolgende landstitel. Het weer... In het zuidoosten en oosten kans op een bui. Morgen bewolking, maar ook af en toe zon.